Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Kiezers in Roemenië zijn misleid en de kieswet is op meerdere punten overtreden. Dat waren voor het Roemeense Constitutionele Hof de redenen... om de eerste ronde van de presidentsverkiezingen ongeldig te verklaren. Aangenomen wordt dat Rusland bij de verkiezingscampagne invloed heeft uitgeoefend... waardoor de uiterst rechtse kandidaat Georgescu kon winnen. Twee mannen uit Hellevoetsluis zijn opgepakt vanwege de vondst van ruim 100 kilo illegaal vuurwerk. Waaronder lawinepijlen en mortieren. Het spul lag in een schuur en een deel daarvan was aan elkaar geknoopt. Als het was ontploft waren de gevolgen volgens de politie niet te overzien geweest. De militaire leider van Burkina Faso heeft de interim-premier weggestuurd en de regering ontbonden. reden is niet gegeven, maar waarschijnlijk heeft het te maken met de slechte veiligheidssituatie in het West-Afrikaanse land. Het lukt de junta niet om opstanden de kop in te drukken van islamitische terroristen. De verkiezing voor het woord van het jaar van de Vandalen is afgelast. Mensen konden op tien woorden stemmen, maar de woordenboekuitgever zegt dat sommige woorden zulke heftige reacties kregen... dat het een zeer onprettige maatschappelijke discussie werd. Vooral op de woorden transitiespijt en pieperaanval kwamen veel nare reacties. En daarom kiest Van Dalen het woord van het jaar dit jaar zelf. En dat woord is polarisatie. In de Eredivisie heeft PSV thuis zeer overtuigend gewonnen van FC Twente. Het werd 6-1. En daarmee hebben de Eindhovenaren ook het clubrecord van de meeste doelpunten in een jaar gebroken. PSV staat nu bovenaan in de Eredivisie, gevolgd door Ajax en FC Utrecht. Het weer, de wind neemt toe en het gaat flink regenen vannacht.